Michel Koenen met het NOS-journaal. De landbouw kan winstgevend produceren zonder dat daarvoor bestrijdingsmiddelen nodig zijn... die aantoonbaar meer insecten doden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dat stellen negen wetenschappers in een overzichtsstudie die vandaag verschijnt, meldt Trouw. De wetenschappers zeggen dat helemaal niet vaststaat dat het gebruik van landbouwgif leidt tot betere oogsten en meer winst... Als alternatieven noemen ze onder meer het ontwikkelen van gewassen die beter tegen ziekte bestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden. De Britse oppositiepartij Labour wil in de douane-unie van de Europese Unie blijven na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal vandaag pleiten voor volledige toegang tot de markten van de EU zonder tarieven, meldt de BBC. En tot nu toe wil de Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt en de douane-unie moeten blijven, zonder aan te geven hoe dat precies zou moeten. In Leicester in Engeland is een zware explosie geweest. Een winkel en een woning zijn verwoest. Er zijn zeker zes gewonden. Twee van hen zijn er slecht aan toe. mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De politie zegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van terrorisme. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Britse media speculeren over een gaslek. En op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen in Brabant... zijn de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd... of ze niet wonen in hun cabine. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken minimaal 45 uur buiten hun truck rusten. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 1500 euro krijgen. Het weer nog. Vooral in het zuiden schijnt vandaag de zon. Op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen kunnen sneeuwbuien vallen. De maxima liggen rond het vriespunt, maar door een stevige noordoostenwind voelt het veel kouder aan. En woensdag en donderdag zijn de koudste dagen met ook nog eens de meeste wind.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 but I from. I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. My job to control you darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you for you on the other side.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 something just like this.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 sweet. would me through. This is why I just can't get with you. Het ritme van Zandvoort. want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call 神，哈哈。